Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Indonesië heeft de executie van twee Australiërs uitgesteld. Hun advocaten zijn een nieuw proces begonnen en Indonesië wil dat eerst afhandelen. In elk geval de komende tien dagen wordt het doodvonnis niet voltrokken. En het is zelfs niet zeker dat deze maand gebeurt, liet het Indonesische ministerie van Justitie weten. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Bishop, hoopt dat het uitstel een verandering van gedachten betekent. Van alle fulltime werkende moeders had vorig jaar 13% een managementbaan. Dat is bijna hetzelfde percentage als onder fulltime werkende vaders. In absolute aantallen zijn de verschillen wel groter... omdat er minder moeders zijn met een volledige baan dan vaders. Van alle werkende vrouwen heeft 4% een managementbaan... en van alle werkende vrouwen werkt een kwart fulltime. In Purmerend is opnieuw iemand aangevallen door de zogenoemde terror-oehoe... die de gemeente al weken onveilig maakt. Volgens de regionale omroep RTV en Noord-Holland... raakte een krantenbezorgster vanochtend vroeg gewond aan haar hoofd. Ze bloedde flink en heeft een grote bult op haar hoofd. De enorme vogel heeft de afgelopen week al meer dan twintig mensen aangevallen. Een valkenier probeert de vogel nu op te sporen en te vangen. Zolang dat niet is gelukt, raadt de gemeente Purmerend inwoners aan... om buiten met een paraplu te lopen. 5 mei moet een nationale feestdag worden. Dat staat in een advies dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei vanochtend heeft overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn. Bevrijdingsdag is nu wel een officiële feestdag, maar geen verplichte vrije dag. Of mensen vrij zijn op 5 mei hangt af van hun cao of arbeidsovereenkomst. Het weer bewolkt en lokaal een kleine kans op wat regen. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon geleidelijk door en het is een graad of 10. In het weekend droog en vooral zondag veel zon.